Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat mensen die weinig verdienen helpen. De plannen voor de begroting van volgend jaar zijn uitgelekt. Het minimumloon gaat in één klap met 10% omhoog. Net als de bijstand en de Wajong-uitkering. En daar blijft het niet bij, vertelt onze verslaggever in Den Haag. De inkomstenbelasting voor de laagste inkomensgroepen gaat naar beneden. En de vermogens- en de winstbelasting eh, voor eh, bedrijven die gaat omhoog. En het houdt niet op. Verder gaat de verlaging van de accijnzen op brandstof zoals we die nu hebben... die wordt voortgezet, net als de korting op de energieprijzen. En ook de huur- en de zorgtoeslag gaan omhoog. En dat geldt dan ook nog weer eens voor de, het kindgebonden budget... dat de eh, lage inkomens met kinderen krijgen. Dus alles bij elkaar kun je wel van een, eh, een historisch pakket eh, spreken. Na de treinen komt er nu ook een grote bussenstaking. Chauffeurs willen fatsoenlijk betaald worden en daarom organiseert de vakbond een hele reeks acties. Van 6 tot 9 september wordt er steeds in een andere regio gestaakt en op 16 september in het hele land. Het gaat trouwens ook om treinmachinisten van regionale vervoerders. De bussen in de steden blijven als het goed is wel rijden. Bij een ongeluk op een boot vanmiddag is een minderjarig meisje omgekomen. Het gebeurde in de buurt van Terschelling. Een mast op het schip brak af en kwam op haar terecht, zegt de politie. Op de boot zaten ongeveer 15 mensen, onder wie schoolkinderen uit Den Haag. Op de voetbaltransfermarkt tikken de laatste uurtjes weg. Tot vannacht kunnen spelers nog van club wisselen. Volgens Voetbal International gaat Anwar El Ghazi voor drie seizoenen naar PSV. De Eindhovenaren betalen zo'n 2,5 miljoen euro aan Aston Villa. Mohamed Kudus probeert nog bij Ajax een transfer naar Everton af te dwingen. Hij stond vandaag al niet meer bij de Amsterdammers op het trainingsveld. Het weer, het blijft de komende uren vrij zonnig en morgen verandert er weinig. Dan wordt het tussen de 24 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is best wel een drukke spits. De meeste files veroorzaken alleen niet zo heel veel vertraging. Zo 5 à 10 minuten. Iets meer oponthoud heb je op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar heb je ruim 10 minuten tijdverlies tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum.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 Cuando se marea dolore, cuando se quema el amor su vela cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare. Esta rumba e la gitana, yo que yo siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare. Esta rumba la gitana, que yo siempre cantare. goed bij je aura Praat over yin-yang, snap er niks van Maar doe je ding, want het is best cute elkaar aan En jij kon niet verder bij de vandaan staan Oh, nog steeds voelde het vreemd Maar ik ga erin mee beetje gek, maar zo mooi.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 In het natuurgebied De Peel bij het Limburgse dorp Griensveen... staat inmiddels zeker 34 hectare grond in brand. De brandweer probeert met 12 bluswagens en een helikopter het vuur te bedwingen. De rechtbank in Rotterdam heeft 2,5 jaar cel opgelegd... aan voormalig Hofstadgroeplid Samir A. voor het financieren van terrorisme. De 36-jarige A stuurde geld naar IS-vrouwen in Syrische kampen, waardoor ze konden ontsnappen. De halvering van de stikstofuitstoot in 2030 staat niet ter discussie. Dat zei stikstofbemiddelaar Johan Remkes na een bijna vier uur durend gesprek...